5 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Bij de Schippolitie. De dader is een 29-jarige Amerikaan van Afghaanse afkomst. Hij is door de politie na een vuurgevecht doodgeschoten. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Mogelijk speelden radicale islamitische ideeën een rol, zei een agent van de FBI. Maar zeker is dat nog niet. De politie onderzoekt of de man hulp heeft gehad, bijvoorbeeld bij de voorbereiding. De aanslag in Orlando is de dodelijkste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Enkele duizenden inwoners van Fallujah zijn sinds gistermiddag de belegerde stad ontvlucht. Het Iraakse leger is erin geslaagd een vluchtroute uit de stad veilig te stellen. Fallujah is nog steeds in handen van de terreurgroep Islamitische Staat. Volgens de VN zitten er zo'n 90.000 mensen vast. Ze hebben een gebrek aan medicijnen, voedsel en water. Fallujah ligt op een uur rijden van de Iraakse hoofdstad Bagdad. In het Grevelingenmeer in Zeeland is het lichaam gevonden van de duiker die sinds gisteren werd vermist. De man van 59 was samen met anderen aan het duiken naar een wrak. Op zo'n 19 meter diepte raakte hij zijn buddy kwijt. Daarop sloegen de andere duikers alarm, meldt Omroep Zeeland. Tot laat in de avond werd naar hem gezocht. Vanmorgen werd de zoektocht voortgezet met sonarapparatuur en werd het lichaam van de man gevonden. De familie van de Utrechtse vrouw die vastzit in Qatar wil mediastilte. Volgens haar advocaat werd de vrouw aangehouden toen ze aangifte deed van verkrachting. Dit weekend kwam de familie met het bericht naar buiten dat de vrouw van 22 al drie maanden in Qatar in de gevangenis zit. Morgen behandelt een rechtbank haar zaak voor het eerst. Volgens haar advocaat is de kwestie met het zoeken van publiciteit onder de aandacht van de politiek gebracht. En dat was de bedoeling. Gisteren stelde de VVD kamervragen over de zaak.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 shook, make that it shook, shook, shook, shook all over.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 ZFM Zandvoort.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 believe in us. My sister's life shall be 106.9 Or comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir et une creepy song en étendard qui fait.